Ehm, en ehm, zoals gemeld zijn er meerdere gewonden eh, te betreuren. Sommige Duitse media melden dat er 15 gewonden zijn. Eh, maar veel is nog onduidelijk. We uh, moeten natuurlijk nog afwachten wat de politie eh, en de autoriteit hierover waarschijnlijk later vandaag bekend zullen maken. Hulpdiensten in München zijn massaal op de been. De politie zegt dat de bestuurder van de auto is opgepakt. Ooggetuigen melden dat de politie iemand heeft neergeschoten en meegenomen. Of dat de bestuurder was, is niet duidelijk. Om iets te doen aan het woontekort in ons land... komt woonminister Keizer vandaag met een nieuwe wet. Met die wet wil het kabinet sturen waar en voor wie er huizen moeten worden gebouwd. Politiek verslaggever Noeska van der Meijden vertelt wat er precies in die wet staat. Deze wet legt vast dat straks van alle huizen die gebouwd moeten worden... twee derde betaalbaar moet zijn. En 30% van die twee derde moeten dan weer sociale woningen zijn. Met name mensen met een laag of middeninkomen... zouden daardoor meer kans hebben op een huis. En een half uurtje live gaan op TikTok om elkaar uit te schelden en verbaal kapot te maken. Het gebeurt op TikTok. Beef Live heet het. Jongeren zien het steeds vaker en het gaat er vaak heftig aan toe. Bij mijn collega Shaquille van NOS Stories. Het N-woord, moeders worden bedreigd, eh, personen worden zelf bedreigd. Eh, mensen worden ook geëxposed, adressen worden gelekt. Dus het is heel heftig. Ja, wat is daar dan zo leuk aan, hoor ik je vragen. Mijn collega vroeg het aan iemand die er regelmatig aan meedoet. Ze vinden het grappig om te zien van oh, iemand, iemand kan zo goed en zo snel praten. Hij, hij zei ook dat ze een persoon die heel snel achter elkaar kan eh, uitschelden... dat ze die persoon M&M noemen. Omdat M&M heel snel kan rappen. En dat vinden ze gewoon heel cool als iemand dat kan. Nou, soms kijken er wel duizenden mensen naar.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 You like it, I 106.9 but I wanna go home. Mm-hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you each one I'm lying to I'm fine, baby, how are you?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 I'm coming back home. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In München is een auto ingereden op een groep stakers. Er zijn zeker twintig gewonden, van wie enkele ernstig. Politie zegt dat de bestuurder van de auto is opgepakt. Bemiddelaars Qatar en Egypte zijn optimistisch over het bestand in Gaza. Hamas zegt dat zaterdag toch drie gegijzelden vrijkomen, zoals de afspraak was. Afgelopen dagen dreigde Hamas niemand te zullen laten gaan... omdat Israël zich niet aan afspraken zou houden. Nederland steunt de verklaring van zes EU-landen over Oekraïne. Daarin staat dat Europa moet meedoen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Minister Veldkamp zegt ook dat er geen gesprekken moeten plaatsvinden zonder Oekraïne zelf. Het weer in het noordoosten nog sneeuw. In de rest van het land is het droog. In het westen ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag 1 tot 4 graden.